met het NOS Journaal. In de verhoorzaal in de Tweede Kamer is oneenigheid ontstaan... tussen de parlementaire onderzoekscommissie... en een bestuurder van de Utrechtse alfitra moskee De commissie vroeg imam Salam naar de financiering van de moskee en Koranscholen. Daarop bleef hij praten, ook al was er al een volgende vraag gesteld. De voorzitter dreigde daarop het verhoor af te breken. De onderzoekscommissie heeft veel vragen en wil die binnen een bepaalde tijd beantwoord hebben. De imam wil soms meer tijd nemen en zegt dan dat hij zelf over zijn antwoorden gaat en niet de commissie. De Britse regering wil een puntensysteem inrichten voor de toelating van migranten. Op die manier wil het kabinet Johnson de Britse economie minder afhankelijk maken van goedkope arbeid van het Europese vasteland. Het bedrijfsleven, de landbouw en de zorg zijn ontevreden met het plan. Die sectoren waarschuwen dat er te weinig Britten zijn om alle vacatures te vervullen. De Britse minister Patel van Binnenlandse Zaken zegt dat het bedrijfsleven ook kan werven onder de 8 miljoen economisch inactieven, zoals ze die noemt. In Australië zijn vier doden gevallen bij een botsing tussen twee vliegtuigjes. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Melbourne. Mogelijk hadden piloten slecht zicht door de bewolking en hadden ze elkaar niet gezien. Een van de twee vliegtuigen stortte meteen neer. Het andere toestel vloog nog even door, maar ging toen ook tegen de grond. De toestellen zijn enkele kilometers van elkaar gevonden. Het aantal verkeershufters dat verplicht op cursus moet, blijft stijgen. Vorig jaar waren het er ruim 2000. 100 meer dan in 2018 en bijna 300 meer dan in 2017. De cursus is onder meer verplicht voor mensen die in één rit... twee keer of vaker op een overtreding zijn betrapt. En voor bestuurders die binnen de bebouwde kom... meer dan 50 kilometer te hard hebben gereden. Het weer vrijwel droog, maar wel bewolkt. In de kustregio's is er meer zon. Er staat een matige tot krachtige westenwind bij een graad of 7.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 He said, My boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move. So I waited many years, held back the pain behind my tears father to come find me like he said.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 Clement